Kees met het NOS-journaal. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft het ziekenhuis in Rotterdam voor twee maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Dat betekent dat inspecteurs vaker gaan kijken of er genoeg maatregelen zijn genomen om meer infecties met een resistente bacterie te voorkomen. Vanochtend werd bekend dat er weer vier mensen zijn overleden die besmet waren met de bacterie. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen op 25. Onderzoek moet nog uitwijzen of ze ook door de bacterie zijn overleden. De inspectie stelt verder iemand van buiten aan die erop gaat toezien dat de arts, microbioloog en de ziekenhuishygiënisten beter gaan samenwerken. De inspectie maakt zich grote zorgen over de patiëntveiligheid in het ziekenhuis, maar stelt geen opnamestop in. Dat zou een te zwaar middel zijn. De agent die in mei in het centrum van Amsterdam de 31-jarige Michael Komen doodschoot is schuldig aan moord. Dat vinden de ouders en ze hebben daarom aangifte gedaan. Het slachtoffer was met leden van zijn voetbalclub, onder wie zijn broer, in gevecht geraakt met de agent. Die loste enkele schoten waarbij Michael Komen omkwam en diens broer en nog iemand gewond raakten. Van de vechtpartij bestaan beelden van bewakingscamera's en volgens de advocaat van de ouders komen die niet overeen met de verklaring van de agent. Zo zou de agent de gebeurtenissen hebben aangedikt om te rechtvaardigen dat hij heeft geschoten. In Maastricht is een man aangehouden voor het stelen van koper uit een politiezendmast. Zo'n C2000-mast is ook voor de brandweer en ambulances en wordt dag en nacht in de gaten gehouden. Dus toen de man het koper begon los te halen, gaf de mast direct een storingsmelding. Een toegesnelde monteur zag de dader wegfietsen, maar een paar, paar straten verderop werd hij al aangehouden. Zijn fietstassen waren gevuld met koperdraad. De schade aan de mast wordt geschat op 10.000 euro. Het weer, vanavond en vannacht heel plaatselijk een enkel buitje en minima rond 12 graden. Morgen bewolkt en in de loop van de dag buien met kans op onweer. In het noorden en noordwesten ook zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat nog een file door werkzaamheden op de A27 vanuit Utrecht naar Den Bosch.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 I gotta get back there Het in the Stone, een cd van Keith Harling uit 1998, bevat één liedje wat eh, de waarheid is als een koe. Coming Back For You, en dat doe ik ook elke week hoor. Ik kom elke week bij u terug in de luidsprekers met het programma Country Track. En ook deze week weer een uur lang, twee uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. En ook weer oud en nieuw komen voorbij in deze uitzending hoor. Luke Bryan. country girl, shake it for me. You got everybody looking.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 Country girl, shake it for me. En misschien moest deze dame het wel shaken. Shania Twain, from this moment on. Lang geleden dat we iets van deze dame gehoord hebben, overigens. Hè? From this moment Life has begun From this moment You are the one beside you is where I belong from this moment on. From this moment, I have been blessed. I live only. done De solo vocal remix, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. En eh, allemaal afkomstig van de cd Come On Over, Twain and Lang. Nou ja, John Matt Lang, dat is de man van die uh, Shania Twain. Die heeft het verhaal geproduceerd, heeft het meegeschreven. En soms vraag je je wel eens af, zouden dus ze nog iets eh, doen in de muziek? Ik zou bijna zeggen ja, want ja, als je eenmaal bezig bent met muziek, dan kun je dat niet meer achterlaten hoor.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 En dat kan ik dan ook meteen doen van, eh, van deze dame. Sherry Austin heeft ook van die prachtige ballads. En ook nu weer een beetje een uptempo nummer in Innocent Man. Kent Guy schreef het voor haar. Standing in line at the grocery Staring back at the trash magazine Martians say Earth girls are lonely Well, that's no news to me In the parking lot I saw two cowboys Fighting for a handicapped space So what is a girl to do now, boys To make sense of this place een eh, nummer wat eh, gezongen wordt door die Sherry Austin. Prachtige ballad die ik eh, in een latere uitzending ook nog wel eens een keer zal ah. laten horen. Ik zei het al net al met Shania Twain van... ja, iemand die al lang niet meer bezig is met de muziek, maar... Wat dacht u van Vince Gill? Is nog wel presentator geweest bij een aantal grote evenementen daar in Amerika. I can see the tears upon your face En zeggen, natuurlijk door hemzelf geschreven. Samen met zijn vrouw Amy Grant hebben ze dit samen uit hun pen laten vloeien. En dit vloeide dan weer uit de pen van Randy Scruggs. Plaatsen het op een cd, Crowns of Jewels. En dat deed hij allemaal in 1998. I Wanna Be Loved Back. Prachtig nummer hoor. get me in the club When I was only 17 I couldn't wait for 21 I'd hang around on Clayton Street In the bars they're getting drunk A baseball cap and a fake ID Would get me in the club and I would dance with the college girls and lie about who I was. I'd say I'm pre-med here at UGA, live on Millage Avenue. I was raised over in Buckhead, I drive a BMW. I was breaking hearts and taking names and numbers just for fun Stealing kisses Wishing I was 21 Thursdays came and pocket change Would quickly disappear Upstairs at Lowry's Tavern We'd pay a nickel for the beer Shooting pool smoking cigarettes with a dizzy head and a grin. At 4 a.m. on a school night, still hanging out with my friends. One hour sleep on a dirty couch, no shower off to school. Smelling just like a brewery with a bad hangover too. The teachers all would hassle me, stay away was catching hell, wishing I was 21. The youngest one of all my friends, I didn't act my age. Too cool for the football games and the homecoming parades. Now I'm somewhere in the gray of middle class and middle age. The man in the mirror looks more like my father every day My clothes are out of fashion My hair is getting thin And my favorite conversation starts with I remember when Still we go down to that college town Dancing at the 80s bar we drink until we feel at all those college girls So innocent and young And I just check them out and say, damn I wish I was 21 gewoon 21 zijn en dan later denken van, och, ik zou willen dat ik nog 21 was. Dat is eh, wat uh, deze jongeman, deze, deze Luc, eh, nee, <laughs> Jimmy Unis heeft gezegd. in eerste instantie zegt hij van, zodra ik 21 ben, dan kan ik de bars in en dan kan ik gaan drinken en de dames gaan versieren. En dan zingt hij weer van, hij is al een heel stuk ouder en dan denkt hij bij zichzelf van, ik zou willen dat ik nog 21 was. Deze cd wilde ik zeggen wie erop meegespeeld heeft, maar... My oldest brother Tommy was a lineman, rest his soul. His job was hanging hot wires on Empire Company poles. I said with all of that high voltage, don't it scare you half to death? Said it makes me kinda nervous But I just can't help myself Cause it pays big money chance I tell you, sonny You all can see my bank account It paid big money But he sure can't spend it now My dear departed cousin Used to put in 40 hours Changing all them light bulbs on them television tires Every morning morning bright and early It'd climb up in the sky And I didn't understand it So one day I asked him why He said it pays big money And boy I'm into that It pays big money If you're willing to take a chance I tell you sonny You ought to see my bank account My late Uncle Charlie was a demolition man And he traveled all over the country blasting holes in this great land. And he carried a case of dynamite everywhere he went. And he'd smoke them big long cigars till it got the best of him. But he paid big money, and he was into that. He paid big money, and he was willing to take a chance. He'd say, I'll tell you, sonny, you ought see my bank account. I'd say it's it paid big money, but he sure can't spend it now. Now the moral of this story is don't go getting yourself killed and be kind to your rich relatives And they might just leave you in their will That pays big money Oh, having foolish kin That pays big money I guess I owe it all to them I tell you, sonny You ought to see my bank account It pays big money spend some of it now Op deze cd staan 10 eh, tracks en eh, als je naar het hoesje kijkt, eh, voor iedere track die op deze cd staat, voor elk liedje heeft hij wel iemand anders uitgenodigd om mee te spelen dus. Ik ben maar gestopt met tellen bij 50 eh, verschillende muzikanten die meespelen op deze cd van Mark Chestnut. It Pays Good Money, Lost in the Feeling, zo heet deze cd. One of my most all-time favorites. When I read the thing she wrote She said we miss you girl come on home. Well, I didn't have to pack, I had it all. forgive them. grote hit mee hoor. 500 Miles Away From Home. En nu nog een keer op cd gezet door die Ruben McIntyre op de cd I'll Be. En I'll Be, dat is de titeltrek geworden van die cd. En eh, daar heeft ze een stukje over geschreven in het hoesje. Ze schrijft zelf van, ja, Diane Warren, de schrijfster van dit liedje, die stuurde het op naar mij. En uh, ik luisterde het af en toen dacht ik bij mezelf van, dat is nou een mooi nummer voor mijn volgende cd. Ik ging ermee naar eh, mijn producers, Tony Brown onder andere. En die zei van, ben je nou helemaal Maalbus. Die komt op deze cd te staan. Als je een nummer schrijft met zoveel gevoel vanuit het hart, dan moet je dat meteen opnemen. En zo mooi mogelijk op een cd zetten. Nou, dat is gelukt hoor. When darkness falls upon occasional blues, occasional heartache, occasional teardrop. What if my heart breaks? Will that make the tears stop? I don't often see you, but when occasional once every night. whenever I do It's occasional heartache Occasional blue It's occasional heartache Occasional blue Occasional blues Liz Meijer heeft het eh, meegeschreven. En als ik zeg meegeschreven, dan bedoel ik dat het uitgevoerd is door, de, door Wheel Drive op de CD No Doubt About It. En 4 Wheel Drive is Henk Arend, Peter van Broekhuis, Joost van Es, Paul Vlodrop en de helaas veel te vroeg overleden Theo van Lissenberg. Nog een cd'tje uit de kast gehaald uit 19... Eh, 1992. Een cd van Mindy McCready. If I Don't Stay The Night. En dat is niet het nummer wat ik draai, want zo heet de cd. Dit is Cross Against The Moon. Moonlight streaks across the picture of Marilyn Monroe. While outside a bedroom window. A strong Nebraska wind was Bible stories to her calico cat Stared into the mirror at the cross around her neck And here's her daddy's sermons echo through her head Then she closes her eyes and drifts into a dream And sees her name on a marquee sign beside Sunday Lullaby is Tracy Lawrence uit 1993. Eh, De best of, zo heet deze cd. En daar staan natuurlijk nog veel meer prachtige nummers op van deze Tracy Lawrence. En toen dacht ik bij mezelf van, och, waarom niet aan het einde van eh, dit uur Country Track gewoon nog een nummer van diezelfde Tracy Lawrence.